Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe bloedtest ontwikkeld voor zwangere vrouwen... om te kijken of een ongeboren kind ernstige afwijkingen heeft. De test geeft aan of de foetus een ernstige erfelijke ziekte heeft... zoals thijslijmziekte of sikkelcelziekte. De nieuwe test is niet belastend voor moeder en kind. Er hoeft alleen maar bloed te worden afgenomen. Zwangere vrouwen konden al een niptest laten doen. Die spoort andere afwijkingen op. Rusland heeft aanvullende radargegevens beschikbaar gesteld voor het internationale onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Rusland leverde eerder al gegevens van 17 juli 2014, toen het vliegtuig boven Oost-Oekraïne door een raket werd neergehaald. Maar toen bleek dat de informatie onleesbaar was. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de radargegevens nu wel leesbaar zijn. Ze worden de komende tijd vertaald en onderzocht. In Permarent is een bouwvakker gewond geraakt toen een deel van een sporthal instortte. De bouwvakker raakte bedolven onder het puin toen het plafond bij de ingangen begaf. De man is door collega's onder het puin vandaan gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Permarent en de arbeidsinspectie gaan het ongeluk onderzoeken. Lieke Martens is door de Europese voetbalbond UEFA uitgeroepen tot speelster van het jaar. De Oranje International won deze zomer met Nederland het EK. Ze werd tot speelster van het toernooi uitgeroepen. Bij de mannen is Cristiano Ronaldo uitgeroepen tot speler van het jaar. Dat gebeurde in Monaco, waar de loting voor de Champions League is verricht. En bij die loting bleek dat Feyenoord in een pool zit met Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli. De eerste speelronde is op 12 en 13 september. Het weer dan nog, het blijft vanavond en vannacht vrijwel droog. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen rustig zomerweer, het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. are far too dog outside. I can only hope you're in a better place than the last few weeks. I still see you running in the fields. I still feel you breathing close to me. I need a hug, but you were nowhere near, near me. Your heart knew it was time, but mine cannot accept no more true, I'm I'm so glad that we've met. Six years are far too short. I'll try to understand. Ja, het is niet eh, gebruikelijk dat we met zo'n single beginnen. Maar goed, hij is wel heel erg mooi. Want dit is een liedje over een hond. En dat is de hond die Tim van Doorn heeft eh, gehad en gekend. Cobus heet de hond. En een aantal weken geleden is eh, Kobus ja, niet meer onder ons. En toen besloot Tim, die toch een beetje erg close was met zijn hond, zijn viervoeter en niet alleen hij, maar ook zijn vriendin. Zijn meisje. Eh, ja, als je dan op een gegeven moment een eh, huisvriend mist... dan ga je een liedje schrijven. En dat was dit liedje geworden. Eh, in Zandvoort heeft hij het aardig gedaan, dacht ik zo te weten. Er zijn een aantal Zandvoorters die zeggen... Zo, dat het is een leuk liedje. En een mooi liedje ook. Ik heb er kippenvel van gekregen. Ja, want het gaat om de tekst. Sowieso. Eh, dat is uh, wel duidelijk. Tim van Doornen dus. Welkom bij deze Alternative FM op donderdag 24 augustus. Volgende week, als het alles goed gaat... dan hebben we weer gewoon live muziek hier in de studio. En we zijn eh, bezig met nog meer. Dus het zit eraan te komen. dan waarschijnlijk ook 7 september. Dan hebben we een Nederlandstalige band. De Waanzin heette die. En 14 september is het Laurie Fish die hier gaat komen. Dus, eh, en er zijn nogal gegadigden die ook willen. Dus er eh, komt nog wat aan. Maar dat zal verspreid zijn over de maanden oktober, november en december. Dus dat, eh, dat moet je dan ook maar eventjes erbij nemen. Goed, we hebben een heel zwikje wat we kunnen gaan draaien. bijvoorbeeld deze. Die hebben we al een tijdje aan het draaien. Maar de EP is er ook wel naar. die al in het voorjaar is uitgekomen. En ik heb hem gemist. Beetje zonde. Want er staan hele goede stukken op. En dit is er een van Jolien. En het nummer dat heet End of Story. Dat is ook gelijk de titel van de EP. En ze heeft er al 3FM mee gehaald. zit ook een zakelijk gesprek eh, ondertussen te voeren. Eh, dat heeft iets met eh, vier vierwielen te maken en een, en een circuit wat in de achtertuin is. Schijnt dat ik nog wel eens wat rondleidingen geef. Dus mochten de muzikanten die toevallig nu zitten te luisteren... of fans van diezelfde muzikanten... je kunt een stukje autosportgeschiedenis helemaal van mij krijgen. Dus, en aangezien jullie muzikanten zijn en ik eh, eh, gewoon dat voor nop doe. Want ja, ik eh, ondersteun de muzikanten. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat heel graag willen. Maar die betalen gewoon de vette prijs. Want dan ben ik weer professioneel. Dan zet ik gewoon weer de professionele rondleidingspet op. En zeg ik gewoon, nou dan mag de kassa ook wel even draaien. Eh, over kunst, dat moet betaald worden. Eh, Marco Temes heeft er al een column over geschreven in de Zandvoortse krant. Het is de kunst om het betaald te krijgen. Maar deze week zijn er een aantal muzikanten die eh, toch even een blog online hebben gezet. En daar het nodig over gezegd. Over dat de muzikanten gewoon betaald moeten krijgen voor hun diensten. Dus dat sowieso. Twee nummers heb je gehoord. Figgy daarnet en daarvoor End of Story van Jolien. Jolien staat ehm, tijdens de uitmarkt. Dus dit weekend in Amsterdam. Dat was eh, zo'n beetje de aftrap eh, van het culturele seizoen. En daar eh, zal zij te zien en te horen zijn. En Figgy, die speelt morgen met Dakota. Die zien we straks, of horen we straks nog verderop in dit programma. In de Vondelbunker, begint om half negen. En deze dame, ja, papa had het een beetje druk. Schijnt in een of andere een Spaans bestelbusje geweest te zijn in Rotterdam. En eh, daar waren ze in Rotterdam niet zo blij mee. Maar papa heeft wel een beetje overuren gemaakt. En dit is dochterlief. Hier is Roefaida met Berlin. vrouw moet multitasken. Dus <laughs> zie ik iemand met een snor, die kijkt me dan nou zo aan. Nou, ik, ik, kan het weten, maar ik heb met die man eh, ook uh, eh, zaterdagochtend gepresenteerd hier bij CFM Zandvoort. En toen was de politiek, die vreesde ons. Ja, zo erg was het al. Eh, dat ze zelfs een blokje om gingen lopen. ik weet, hij zit ook smakelijk te lachen. Over wie zou ik het hebben? Nou... Luister maar gewoon op een zaterdagmorgen. Dan komt hij vanzelf wel een keertje langs. En dan weet je ook ongeveer wel wie deze presentator is. Ik vind het wel even leuk om, uh, om wat... Wat, wat, wat, Pak even eh, gewoon dan maar even die microfoon. Eh, <laughs> dan kan je hier gewoon bekend maken natuurlijk. Ja, ja. Oh, oh, oh, oh, sorry, deze ja? Het is weer een genoegen Pieter, jouw stress. <laughs> dat, je, dat je aanschuift in alternatieve van Pieter. Dat, dat ben ik helemaal niet gewend. Ja, nog steeds hoor. Wil je sidekick eh, zijn eh, voor mij voor deze eh, twee uur? Ja, jij bent, helemaal geen... jij bent zo'n deskundig op dit gebied. Ja, ja, ja. Nee. Weet, voor mij is het Bach en Mozart. Bach en Mozart, ja. <laughs> ja. we hadden vroeger ooit nog eens een, klassieke een klassiek programma. Ja. Precies. Ja, ja. Eh, maar goed, eh, nee, eh, dit, dit, dit, dit was even gewoon iets wat buiten de uitzending om geregeld is. Pieter en ik hebben iets in elkaar gezet. Eigenlijk meer Pieter en ik mag, mag het uitvoeren. Dus dat nou, had ik, nou ik net... zal de, luisteraars even in het kort vertellen. Ja. vrijdag en zaterdag komen er 65 mensen. Mhm. en dat zijn oud-Olympiërs van de zwembond. Ja, en daarom mag ik van, rondleiding doen. van voor 1960, zeg maar. Groot grijsgehalte die vroeger met waterpolo, wedstrijdzwemmen, elementair zwemmen... springen van een tour eh, en kunstzwemmen... Mm toch naar de Olympische Spelen zijn geweest. Ja. En soms medailles hebben gewonnen. En nou, die komen naar Zandvoort, twee dagen. En die krijgen dan een rondleiding. Dat is eh, de reden. Dus eh, dat is eh, waarom, waarom ik dan nou net over die rondleiding... want dat denken die mensen thuis aan de andere kant van de radio. Het algemeen, over het, over? Het algemeen verzoek van alle deelnemers was... we willen het circuit. Ja, dat is natuurlijk met Max Verstappen. Ja. ja. Maar ja, jij bent de deskundige van het circuit. ik heb alleen Max twee keer niet gesproken. dat was één keer op zijn eigen fan, fanclubdag in juni. En de, de, de, de, vorige week was hij er ook. En toen ben ik ook niet geweest. Ja, eh, eh, en, zaterdag, eh, en zaterdag, is hij er ook niet. Want nee, hij, want dan zit hij op Spa, te kwalificeren. Ja. Vond trouwens, van de week stond er een heel leuk spotprintje in de Telegraaf. De Gele Traaf. daar stond in van iets van... Nou, de Red Bull, dat, dat, dat wil hij niet. Maar een Spa wilde hij wel. Want dat was het, de link naar het circuit natuurlijk. Precies. Dus goed. Maar dat is dus even in het kort waarom Pieter hier is. En dat heeft dus daarmee te maken. Dank je, Pieter. Dus... Kijk, en nu eh, komt de volgende ook alweer binnen. Dat is eh, de heer eh, Marcus van Dam. Welkom. dus die pakt microfoon 3. Dat kan, <laughs> kan haast niet anders. Beetje last van de ja. file gehad of niet? Nou, vandaag viel het eigenlijk wel mee met de, met de Gisteren was erger. Oh, gisteren was erger. Dus eh, killing de meer, gewoon met drukte. Juist. Eh, goed, eh, ik ga weer gewoon even verder met het programma als het, als het kan. Want anders dan kom ik met mijn playlist in de, in de war. dit is een van de mensen die de, te zien zullen zijn bij... Um, ehm, Fest in oktober. Ik moet het wel goed zeggen moet trouwens ook nog even bijzeggen dat ik eh, twee eh, nummers gedraaid heb. Sway met My Girl hoorde je net en uh, met Berlin. Ja, want anders dan denken we van wat heb je nou allemaal gedraaid? Dat heb ik dus gedraaid. ik zei dus, 1 oktober is het de beurt aan Harlequin Fest. Dat is een, ja, eigenlijk een festival wat uh, Julian Grouten van Kid Harlequin een beetje in elkaar gezet heeft. En een van de bands die dus te horen is, is deze. En dat is de Golden Caves. And streams won't reach the end, but I'm with you. So tell me if. Ik eh, kondigde het al een beetje aan op de Alternative FM eh, pagina dat eh, deze gedraaid zou worden. 203, dat is een beetje de nieuwe single van de heren uit Eindhoven. En over die clip, dat is wel een grappig verhaal. Want die jongens die hebben een clip erbij opgenomen. Maar erg low budget dus compleet met storingen. En bovendien zijn ze ook eh, de komende tijd eh, te zien in Popronde 2017. Uh, eh, daar zijn meer bands voor geselecteerd. Bijvoorbeeld ook Veline. Die gaan we straks nog horen in dit, in dit programma. en daarin zal Grim Tim te zien zijn in die poprondes in Nijmegen en in Apeldoorn. Dat gebeurt allemaal in, eh, in september. En dan hebben ze eh, in november hebben ze er nog eentje. En dat is in Hilversum. Dus eh, er zijn nogal wat plekken waar je ze kan bewonderen. de hele toerschema van de poprondes waarin de band te zien en te horen is dat is wel duidelijk. Dat is eh, eh, de komende tijd in september. In oktober ook nog. Zelfs in Haarlem zijn ze te zien. In De Uiver. Dat is eh, op rivier Vismarkt. Dus tegenover de Bavo. Dus wat dat betreft komen ze dus ook hier in de buurt. Dus dan weet je dat je ze daar kunt aantreffen. Eh, uiteraard eh, hebben we daarvoor natuurlijk eh, de Golden Caves. maken ook een onderdeel uit van dat Harlequin Fest. Wat op 1 oktober wordt gehouden in Baruch in Rotterdam. En een van die bands die je daar ook dan kan zien tijdens dat Harlequin Fest is deze band. Dat is The Harder. En dat nummer dat heet Ink en verder. Zoiets als ons staatsrechtssysteem. Dat dateert nog uit de ganse veer. Dus misschien gaat het er ook allemaal een beetje over. of her name. Every word gets stuck is never good enough, and I keep rolling.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 A city drowning in your dress unveiled my knees. You were the one. silence, je te rêve. Ah, mooie single van uh, Michel Ebbe. En het nummer dat heet The Song for Fallen Darkness. Dat is nog eh, van een nieuw studioalbum wat eraan zit te komen. En daarvoor The Hearted en Ink and Feathers. En deze man, die gaan wij volgende week eh, begroeten hier bij ZFM in het programma Alternative FM. En dat nummer dat heet Hell or High Water en het heet, en de man is Koen Alvarez.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 And I, I saw my mother dance a barefoot waltz in the knee high ground. a great debater. You En dat waren ze, eh, de mannen van Dandelion. En eh, zij eh, zijn, als het goed is, ook zeer binnenkort ergens te bewonderen. Want ik heb begrepen dat ze heel stiekem bezig zijn om in de grote zaal van <clears throat> Paradiso te willen... willen <laughs> dat, hebben ze gedaan. Zelfs het concertgebouw in Amsterdam. Dat hebben ze gedaan. met Leo Blokhuis, met Jorik van Noorden. dat zijn toch... Ehm, ja, grote namen waar je mee gestaan hebt. En eh, ja, ze zullen eh, ook nog gaan meedoen aan de popronde. Want dat, dat is wel de bedoeling. Um, Tivoli Vredenburg hebben ze inmiddels ook eh, gehad aan het lijstje. Dus wat dat gaat, en de afgelopen week hebben ze inderdaad ook nog in Paradiso Amsterdam gestaan. Dus het is dus eh, wel heel erg eh, eh, aardig met die jongens gegaan. dat geldt in iets wat mindere mate voor Koen Alvarez. Die is ook ja, redelijk bezig met een tournee. Want, maar dat zijn meestal de wat kleinere festivals waar Koen actief is. Maar actieve baas uit Zandvoort, want hij komt hier uit deze plaats. Drie straten hier vandaan. Wil je wel eens weten welke straat is dat? Dus eh, de, de, de kant eh, richting eh, Bentveld of is het wat meer richting de Duinen? <laughs> dat gaan we je niet vertellen. Maar goed, hij komt hier vandaan. met een beetje goede wil hebben, gooi je het raam over en dan kan hij het horen. Dus dat, dan, dat zeg ik er dan maar gewoon bij. maar goed, hij heeft in ieder geval een, een aantal dingen gedaan de, de, laatste tijd. nu heeft hij een, een bedroom demo gemaakt. Vond ik ook wel eh, grappig. Dat heeft hij eh, sinds twee weken staat hij erop. Eh, This Room heet dat nummer. En dat kun je horen op Soundcloud. Maar wij draaien nog steeds dat nummer waar die, ja, wat wij eigenlijk Hell or High Water. Dat is toch wel het, het nummer waarvan we vinden dat hij daar het, het meeste mee uit de voeten kan. En bovendien is Koen ook al bezig geweest om zichzelf eh, toch te laten zien. Onder andere bij uh, eh, 105. Dat heeft hij, eh, heeft hij ook al aardig voor elkaar gekregen. En niet alleen dat, maar hij is ook bijvoorbeeld bezig met Greenfield. En dat is een band die Marcus van Dam het een en ander zegt. Hè? want jij hebt die jongens gezien tijdens Bevrijdingspop. Yes. Op het, wat was het? het kleine bescheiden jubileumpodium, toch? Of ja, eh, volgens mij. Eh, was het het eh, podium van in Holland. in Holland podium. Ja, dat was het, hè? ja, nou, dan zit je wel even mijn geheugen te graven. Ja, oké, goed. Maar daar, dat is alweer drie, vier maanden geleden. Ja, oké, maar goed. Oei, oei, oei. Ja, intussen heb jij in Lichtmaster gehangen met allerlei dingen voor, wat was het, timelapse? En dat ja, soort voor mijn timelapse bedrijf inderdaad. Maar dat heb je ook voor Bevrijdingspop gedaan. Ja, bevrijdingspop doen we het inderdaad ook. Maar daar hoeven we niet zo heel erg hoog te klimmen. <laughs> dat, dat, scheelt echt wel. Uh, de jongens lopen er in ieder geval mee weg. Maar goed, uh, dat, eh, die Koen die, Alvarez, jongens, op dus volgende week hier spelen. Dus dat, maar dat draait Marcus zijn hand niet voor om. Nu. Nu. Goed, dat, dat is volgende week. we hebben er nog eentje klaarstaan. Die dames zijn geweest. Dat hebben we toen van tevoren op moeten nemen. Omdat er een een of andere Pierre Mogol interessant voor dat het leuk vond om de, het college van de gemeente Zandvoort naar huis te sturen. en Toen hadden we geen uitzending.